Michel Koenen met het NOS-journaal. Een aantal landen gaat de coronamaatregelen na Pasen enigszins versoepelen. In Oostenrijk gaan vanaf dinsdag eerst de kleinere winkels weer open. Twee weken daarna volgen de andere winkels. Mensen moeten wel nog steeds thuis blijven... en mogen alleen voor boodschappen de deur uit. In Denemarken openen kinderdagverblijven weer de deuren. In Spanje gaan onder meer fabrieken en bouwplaatsen weer open. En restaurants, cafés en kappers die blijven voorlopig dicht. In Italië is de lockdown juist verlengd tot en met 3 mei. De Wereldgezondheidsorganisatie riep eerder deze week landen op de lockdown vooral niet te versoepelen. Op Bonaire kan iedereen met klachten die kunnen duiden op corona... zich laten testen in een drive-thru zonder de auto uit te hoeven. Via een speciaal telefoonnummer kunnen mensen een afspraak maken. Op de afgesproken tijd neemt een medewerker op de testlocatie... met een wattenstaafje een monster af. Bonaire is het enige Caribische eiland binnen het Koninkrijk... waar nog geen geteste coronabesmettingen zijn. Het hoofd van de coronabestrijding in de VS hoopt dat er begin volgende maand kan worden nagedacht over het geleidelijk opstarten van de Amerikaanse economie. Dan moet wel het aantal ernstig zieken drastisch omlaag en moeten er meer tests beschikbaar zijn. Per staat zal dan worden bekeken of en welke sectoren meer bewegingsvrijheid krijgen. Het hoofd van de coronabestrijding kan niet garanderen dat de Amerikaanse verkiezingen in november geen last zullen krijgen van de pandemie. En de Russische trapezeartiesten die begin januari gewond raakte bij een val in het Amsterdamse Carré, kan weer lopen. Ze kan eind deze maand op krukken het revalidatiecentrum verlaten, zegt haar fysiotherapeut. En uiteindelijk moet de Russin zonder krukken kunnen lopen. Volgens de fysiotherapeut kan het hele herstel nog wel twee jaar duren. Het weer, de temperatuur dan naar een graad of 5. Hier en daar kan wat regen vallen. Overdag trekken wolkenvelden over, maar er is ook zon. Het wordt 8 tot 11 graden.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 They don't want give me no time. But God know I'm not missing this. Because singing. Come on, one more time. There she was, just walking down the street singing. There she was, just walking down the street singing. They know what is what, but they don't mirándote.